Jeroen van Kam met het NRS Journaal. De helft van de mensen met een migratieachtergrond die al lange tijd in Nederland wonen of hier zijn geboren, ervaart Nederland niet als gastvrij. Dat staat in een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. Veel mensen ervaren uitsluiting, discriminatie en hebben weinig vertrouwen in de politiek. De tweede generatie mensen met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Caribisch-Nederlandse achtergrond doen het qua opleidingsniveau en positie op de arbeidsmarkt goed, maar zeggen vaker met de uitsluiting en discriminatie geconfronteerd te worden dan hun ouders. De Franse vakbond CGT is niet akkoord met het aanbod van Total Energies om rond de tafel te gaan. De brandstofacties zullen daardoor zeker tot woensdag doorgaan. De acties vallen samen met stakingen bij twee raffinaderijen van ExxonMobil... waardoor een derde van de Franse pompstations inmiddels zonder brandstof zit. Volgens de vakbond is sprake van chantage door het olie- en gasconcern. ExxonMobil had namelijk aangeboden de jaarlijkse loononderhandelingen eerder te laten plaatsvinden... op voorwaarde dat de vakbond zou stoppen met staken. Een grote politieinval bij Jehovah's getuigen bijna vier jaar geleden... in een onderzoek naar seksueel misbruik was onrechtmatig. Dat heeft de rechter bepaald. In november 2018 waren de invallen in zeven panden... waaronder het hoofdkantoor van Jehovah's getuigen in Emmen. Het genootschap maakte bezwaar bij de rechter. Voor functionarissen van de Jehovah's getuigen... zou religieus verschoningsrecht gelden. Geestelijke hulpverleners mogen dan zaken geheim houden. Tim Fransen, Richard Groenendijk en Alex Roeka zijn de winnaars van de Polyfanario's, De jaarlijkse prijzen voor de beste cabaretvoorstellingen. Tim Fransen won in de categorie engagement voor zijn voorstelling De Mens en Ik. Richard Groenendijk in de categorie entertainment met Voor Iedereen Beter. En de prijs in de categorie kleinkunst ging naar Alex Roeka voor zijn voorstelling Nieuwe Dromen. Het weer, het koelt flink af met minima van 8 graden aan zee tot 2 in het binnenland.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 oh. shine through the rain, but it fades. Your head laid on my shoulder, washed away the pain when we gave it to the ocean. Oh, I just can't lie. All my life I dream of you and I. You and I are more than just a memory. Yeah. You and I, I carry with me all my life. You and I are more than just a memory. Yeah. You and I, I carry with me. You and too soon. You can hear me howling at the full moon. You know how to get to me like voodoo. Who knew? Evergreens ever grow old. I do think about the place that you hold in my heart. And all I ever needed, you and I are more than just a memory.